Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De top van het kabinet heeft in Den Haag de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week besproken. Premier Rutte zei na afloop dat er na de winst van BBB een aantal dingen moeten veranderen. Dan gaat het onder meer om de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. Minister Helder voor Sport wil dat grensoverschrijdend gedrag in de sport beter wordt aangepakt. Daarom komt er een onafhankelijk centrum voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Nu is er ook al zo'n instelling, maar die valt onder sportkoepel NOC-NSF. De minister wil een integriteitscentrum dat helemaal los staat van de sportwereld. Bij de fatale brand in een detentiecentrum voor migranten in Mexico liepen bewakers weg. Op bewakingsbeelden is te zien dat twee bewakers niet ingrepen toen een van de cellen al in brand stond. Bij de brand kwamen zeker 40 migranten om het leven. De meeste slachtoffers kwamen uit Guatemala. De politie in Nashville heeft bodycambeelden vrijgegeven van agenten... na de schietpartij afgelopen maandag op een basisschool. Daarbij kwamen drie leerlingen en drie volwassenen om het leven. Op de beelden is te zien dat vijf agenten met zware wapens de school doorzoeken... en uiteindelijk de schutter doodschieten. Het grondpersoneel op Schiphol durft de ongelukken vaak niet te melden... uit angst om hun baan kwijt te raken. Dat staat volgens NH Nieuws in een inspectierapport. Daardoor is de veiligheid van medewerkers in gevaar. Volgens de inspectie worden de regels vaak overtreden. Zo rijden medewerkers te dicht bij vliegtuigen en worden brandblussers geblokkeerd. Er wordt de laatste weken opvallend veel ingebroken in muziekstudio's. De politie zei in het programma Opsporing Verzocht... dat er soms voor tonnen aan spullen wordt meegenomen... zoals microfoons en gitaren. Ook Kensington-gitarist Casper Starreveld is vier gitaren kwijt. De politie heeft nog geen daders in beeld. Het weer, de dag begint droog met af en toe zon.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 He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Calling his phone like yo, send me a pin. Ducking my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you.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 Just where you're blowing, getting to where should be going. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, I'm forever trying.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 Onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en het stikstofbeleid. Dat zei premier Rutte na het overleg met de top van het kabinet. Minister Helder voor Sport wil dat grensoverschrijdend gedrag in de sport beter wordt aangepakt. Daarom komt er een onafhankelijk integriteitscentrum... waar sporters terecht kunnen met meldingen over grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing. De wereldkampioen Argentinië heeft de oefenwedstrijd tegen Curaçao gewonnen met 7-0. Lionel Messi maakte een hat-trick en scoorde zijn honderdste goal voor de Argentijnen. Voor Curaçao deden ook veel Nederlandse spelers mee.